Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Een Bosnisch-Kroatische vrouw straf van 14 jaar voor misdaden tijdens de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië begin jaren 90. De vrouw stak een gevangene dood. Anderen zou ze met een mes een kruis in hun voorhoofd gekerfd hebben of gedwongen hebben naakt over gebroken glas te kruipen. De vrouw dwong ook een man benzine te drinken waarna ze zijn gezicht en handen in brand stak. Na de oorlog verhuisde ze naar de VS waar ze in 2011 werd opgepakt. In de Belgische kustplaats Nieuwpoort-Bad is door de harde wind een bouwkraan omgevallen en op twee gebouwen terechtgekomen. Daarbij is één dode gevallen. Vier mensen raakten gewond. Een van de gebouwen is een appartementencomplex. Dat raakte zo zwaar beschadigd dat het deels is ontruimd. Onduidelijk is of de constructie nog wel stabiel is. Ruim 100.000 bedrijven worden komend jaar gedwongen om energie te besparen. Het kabinet en de deelnemers aan het energieakkoord werken aan maatregelen... waarmee een wet die al 25 jaar geleden is aangenomen... beter moet worden nageleefd. Volgens de wet Milieubeheer moeten bedrijven die veel energie gebruiken... besparingsmaatregelen treffen als die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om isolatie of ledlampen. De strengere regels moeten helpen de doelstelling uit het energieakkoord te halen. Antoinette de Jong en Irene Wust hebben zich geplaatst voor de drie kilometer op de Olympische Spelen in Pyeongchang. De twee topfavorieten werden bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Tialf eerste en tweede. Ook Carlijn Achterreekte maakt nog kans. Bij de mannen hebben Ronald Mulder en Kai Verbij zich hoogstwaarschijnlijk geplaatst voor de 500 meter. Olympisch kampioen Michel Mulder redde het net niet. Hij werd zesde. Dai Dai Tap werd na twee keer een valse start gedisqualificeerd. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. Aan de kust zijn zware windstoten mogelijk. Vannacht neemt de wind weer af. Morgen is het vrij koud, 4 of 5 graden. Er vallen buien met aan zeekans op hagel en onweer... en landinwaarts soms natte sneeuw.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 Ja, welkom bij het tweede uur van eh, CFM Jazz. Vandaag eh, presentatie Alco Beuving. En we begonnen natuurlijk met eh, de prachtige zangeres Gretchen Parlato... Met, het nummertje Better Than van een fantastische cd... The Lost and Found, een steek 2011. Wat hebben twee tweede uur zo al op de rol staan? Ik zie staan Rijn de Graaf van de, zijn cd Nostal Nostalica. de nieuwste van Cecile McLaurin-Solvent... Ik zie staan Gerald Clayton, Eddie Daniels, Nicholas Payton, Sonny Stitt, Archie Shepp, en Karin Krog. Kim Hoorweg, de nieuwste van Wouter Hamel, Jaco Pastorius, Pat Appleton. Nou, er zit er heel wat moois tussen. Eh, nieuwe dingen, oude dingen. En oud is bijvoorbeeld Rijn de Graaf met het nummertje uh, De en de Big Band eh, van de cd Nostalgia uit 2008. Eh, er zat flink er zaten strijkers in in het begin, maar heel veel blaaswerk natuurlijk. En strijkers zitten ook op de volgende cd, want eh, dan hebben we het over Cecile McLaurin Salvant. Was de grote ontdekking van 2016. Wordt niet voor niets de ene naar de andere grote prijs als Grammy voor haar vorige album For the One to Love. En eh, ja, met dat succes in het achterhoofd is het moeilijk om weer een nieuwe te maken. Maar het is haar gelukt. Ze had al aangegeven dat ze graag een live uh, cd wilde maken met strijkers. En dat is gelukt. Want het nieuwe album heet Dreams and Deckers. Is een dubbel cd. En daarvan het volgende nummer Your Material. something to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're when I look at you. Cause you're my nothing to me, You send chills right through me. pieces. I just go to pieces. ja, flitsend nummertje. Heeft iedereen herkend. After You've Gone. En dat is een uitvoering van, door eh, Eddie Daniels en Gary Burton. Uh, eh, clarinet, Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk. En dit komt van de CD. Eh, Benny Rides Again. Eigenlijk een soort eerbetoon aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You've Gone... heb ik eigenlijk een 3 in eentje van gemaakt. Want ik heb nog meer aardig... Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze van Sonny Stitt. is Stitt, Blues, uh, Blows the Blues en The Hard eh, Swing. Een eh, LP uit 1959. Eddie Daniels en Kerry Burton was uit 1992. Benny Rides Again. En ik doe nog een klein stukje van Nicholas Payton. Gumbo Nouveau uit 1995. Nicholas Payton, zelfde nummertje. After You've Gone. Ja, ik ga deze toch langzaam wegdraaien. Het is een lange uitvoering, meer dan 6, 7 minuten dacht ik. Dus eh, we hebben hem al drie keer gehoord natuurlijk. Eh, verschillende uitvoeringen, eh, alle drie eigenlijk even mooi. Dus dat vind ik wel leuk om af en toe zoiets te laten horen. tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik terecht bij Kim Hoorweg en het Robin Nolan trio. samen met Benjamin Herman, Quiet Whiskey van de cd Boulevard of Broken Dreams.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 En nou ja, Nederlands. Dan kom ik weer bij een pianist. Ik heb redelijk wat pianowerk gedraaid eh, deze keer. En die heet Gerald Clayton. Nou, de naam is natuurlijk niet Nederlands. En, maar hij is wel in Nederland geboren, in Utrecht om precies te zijn. 1984, als zoon van de bassist, bandleider John Clayton. Groeide wel op in Los Angeles. En was sideman van hele bekende mensen. Onder andere Diana Krall, Roy Hargrove... Maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales... daar doe ik een nummertje van. En dat heet eh, Lover's Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus and lavender stems the room. Smoke severs the night, a spine quivering. touch maps the way across a body. Play the accordion. We woke still, drunk off imagination. You are the mist I walk through, drenched in the lips of another man. Eyes are stained glass windows. Your face shines in spirit. Light pierces darkness, and we follow our undoing. You approach as if some artifact memory glanced upon, as if a child with squinting eyes. Press this moment into your heart, devour me in your blood, and travel centuries to find each other. Don't say it. I know what you are made of an angel with forming wings, smoldering in the church of my lips. gives us a right to things. The body and the life are to be considered, not an arrangement of songs, but a transcription of truth, or rather, a story in diatonic notes. Now there are only little shreds of fabric that make the whole, but you seem to me to be without end. You seem to me to be caustic inspiration that slow journey shrubbery, so soft skin, your blind to flowers, my attempts at knowing the emblems of life, allowing my hand pressed close against every turn and taste. Gerald Clayton. Um, wat doen we dan? Wat past hier mooi achter? Ik zou zeggen Jaco Pastorius Three Views of Secret van een geweldige LP Word of Mouth. Eh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jaco, Jaco Pastorius met het prachtige nummer Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er meespeelt. Jacob Pastorius met, eh, van de cd. Een eh, prachtige cd. Word of Mouth. Mond-tot-mond reclame is dat geloof ik op eh, zijn Engels. ja, met een all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. wat, bij ook, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten. Kon ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als maar verder, als ik dan kijk wie er meedoet... Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker... Toets Tielemans natuurlijk, die hoorden we duidelijk aanwezig. Howard Johnson. Eh, eh, eh, nou, het zijn allemaal bekende mensen die op deze cd meespelen. De hele cd is zeer, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, zet hem op je telefoon en luister hem tijdens je wandeling. Dan loop je nog lekkerder. inmiddels heeft Wouter Hamel ook weer een nieuw cd uitgebracht. Wouter Hamel, de man van de liefde, heeft nu gekozen voor een wat andere aanpak. Eh, Stray Cat van zijn nieuwste cd. Drifting on a memory in the middle of Tokyo of somewhere I'm supposed to be. have let you go. So listen to me. place to go when I'm looking for a home like a strike out in the city, longing for your love. kunnen Wouter wel complimenteren met deze nieuwe cd. Prachtig cd. heeft hoge waardering gekregen in de vakpers. En zeer de moeite waard. Eh, de hoogste tijd voor een big band. Ik heb deze hele uitzending nog niks gedraaid van veel eh, Phil Goodwin's eh, Big Fat Band. Daar moet verandering in komen. En ik doe dat van een CD uit 2016, het nummertje Walking. Als er over een big band gaat, is dit natuurlijk wel de big band. dit is van de cd An Elusive Man. Een cd in 2016, Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit eh, de, de, mensen Stuart Matthewman. En eh, de zangeres Vanessa Bly. Eh, dat is de dochter van de bekende jazzpianist. heel bekend. En die hebben een cd gemaakt, Twin Danger. prachtige muziek. Een beetje jazz muziek. Komt-ie. in many ways. or maybe it's just because of you, babe. We all wanna love someone, but forget of ourselves and our needs. Feelings are so abused by ourselves. fair to say, in many ways, that we're all played by split personality. It's never good enough for no one, never close enough to the top or the end. Twin Danger, In Many Ways. Twin Dangers eh, deed je uit 2015 eigenlijk muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan en dan heerlijk genieten. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Er zat van alles tussen, oud, nieuw, door elkaar. En we hebben een mix gemaakt, maar muziek die je raakt in ieder geval. En we gaan eruit met een gouden oude, zogezegd, Gare Beautiful Day van de cd Sexton Jazz uit 2007. Even kijken waar ik die sta. Ik zou zeggen, maak er een fijne dag van. Tot de volgende keer. Ga du Noor, Beautiful Day. Dat is het natuurlijk vandaag. Rise and shine, come on, let's roll. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...